Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Topman Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten roept banken en overheden op opener te zijn over de risico's van de schuldencrisis. Gerritsen, oud-topambtenaar op het ministerie van Financiën, zegt dat we net als in de crisis van eind 2008 lang het randje gaan. Volgens hem moet het vertrouwen van de markt worden teruggewonnen door eerlijk te zijn, niet door de realiteit uit de weg te gaan. Afgelopen zomer was er elke dag onderbezetting in de zorg, zegt beroepsorganisatie Nu91. Die had een speciaal meldpunt ingesteld waarop elke dag klachten binnenkwamen van verpleegkundigen en andere verzorgenden. In de drie zomermaanden kreeg Nu91 meer dan duizend meldingen. Ze kwamen uit het hele land en alle sectoren van de zorg. In de thuiszorg en de ziekenhuizen was het vaakst gebrek aan personeel. De Russische minister van Financiën Koedrin heeft zijn ontslag ingediend. Hij werd erdoor gedwongen naar kritiek op het economische en financieel beleid van Rusland. Hij is daarover oneens met president Medvedev. Ook heeft Koederin gezegd dat hij ontslag zou nemen als Poetin opnieuw president wordt en Medvedev premier. Poetin kondigde zaterdag aan dat hij weer president wil worden. Medvedev was woedend over de uitlatingen van zijn minister en adviseerde hem ontslag te nemen. Koederin was sinds 2000 minister van Financiën en was verantwoordelijk voor een stabiel economisch beleid en het verlagen van de Russische staatsschuld. Ziekenhuis het Jongerschans gaat in hoger beroep om een deel van het geld terug te krijgen dat het moest betalen voor een afvloeingsregeling. Het ziekenhuis in Heerenveen moest van de rechter in totaal 1,3 miljoen euro betalen aan een personeelsadviseur die was ontslagen. De man had die vergoeding negen jaar geleden bedongen bij zijn aanstelling. Het jongerschans zegt nu dat zo'n exceptioneel bedrag niet uit te leggen is aan medewerkers, patiënten en financiers.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 Even na 8 uur. Goedenavond en welkom bij Golden CFM. Ja, Rob. Leuk dat je er bent. Hallo Joop. <laughs> Goedenavond. geweldig. Eh, Silver Robbie en Golden Joop in één uitzending. Kijk, helemaal dus goed. vaak. Ja, nee, uh, vaste luisteraars. Eh, Daan is eh, met andere bezigheden bezig. Dat klopt, dat klopt. En eh, dat is misschien wel in het voordeel van Zandvoort. Wie zal zeggen, dat merken wij niet. We, weten niet wat er besproken gaat worden. Goed, u luisterde als eerste nummer van vanavond van een, weer een nieuwe live uitzending van Golden CFM naar eh, Bastap van de Hollies. Ehm, dus een van de meest succesvolle bands van de British Invasion in Amerika. En ehm, men dacht dat de band vernoemd was naar Buddy Holly, maar niets blijkt niet eh, anders waar te zijn. Het is vernoemd naar Holly en dat schijnt Engels te zijn voor Hulst. Nou, eh, uit deze groep is later Graham Nash eh, samen met David Crosby en Steven Stills eh, begonnen als Crosby, Stills, Nash. En later is daar natuurlijk Jong bij gekomen. dat was dus bakermat voor hele goede Engelstalige muziek. En dan ook nog uit Engeland. We gaan naar Procol Harum. Ook geen onbekende natuurlijk. Ook een bridgeband. En die werd in 67 gevormd. En eh, is vooral bekend geworden door hun eh, nummer 1 hits A Wider Shade of Pale en Homburg. En dat eh, laatste nummer gaan wij als eerste draaien zometeen. Vervolgens Tommy James en de Chandels met Money Money uit 68. En een oudje van Buddy Knox uit 1962, She's Gone. En vanavond alleen maar muziek uit de jaren 60. Nee, niet helemaal waar. We ook nog eentje uit 75. Echt waar? Ja, de Highwayman. Michael Rowe, de Shore, nummer 6. Oké, nou die heb ik even over het hoofd gezien. Pak niet uit bijna alleen maar uit de jaren 60. sowieso. Your multilingual business friend Has packed her bags and fled Leaving only Asheville ashtrays And the lipstick on Mayfair the mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Your cuffs at the reizen weer 3 eh, en 3 vanavond, eh, Joop. Ja, Heerlijk. Daar kan je lekker veel luisteren. We kunnen ook blijven eh, oude nelen natuurlijk. Maar daar hebben de luisteraars niet zoveel aan. die moeten gewoon lekker naar, naar, muziek kunnen luisteren. Nee, er valt genoeg te oude nelen. Muziek uit de jaren 60 vanavond. Ja, ja. Jawel, jawel. <laughs> Ja. Moest er toch even op terugkomen. Ja, ik kan het ook wel uitleggen denk ik. De groep die we straks gaan draaien, die heet de Highwaymen. En er zijn twee groepen geweest met die naam. En eentje was een supergroep. En die groep die bestond uit eh, Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Chris Christofferson. En er zijn echt niet de eerste de beste. Allemaal jongens van de country. En echt de top van de country. Nou, hier had ik dus gedacht dat zij het gezongen. Dat is niks van waar. Eh, deze Highwaymen die we zo meteen gaan draaien was een folkgroep, ook uit Amerika, uit de jaren 60 van de 20e eeuw. En die gaat ze eh, zo meteen eh, als tweede zingen Michael Rowe, Bow the Shore. Dat heel veel als gospel ook gezongen wordt in de Zwarte Kerken in Amerika. Maar we beginnen met Bobby Goldsboro, een Amerikaanse country en pop ja, zanger, componist, hij heeft dan alles nog wat gedaan. En daarvan hebben we meegenomen Honey uit 1968. Vervolgens dan die, eh, die Highwayman uit 1961 met Michael Rowe, de Boat ashore. En als laatste van het blokje van drie, Paul Jones, I've Been a Bad Bad Boy uit 67.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 Waarover? Paul Jones? Nee, de Bad Boy. De Bad Boys? De Bad Boys. ik ben de Bad Bad Boy. Nee, ik ben altijd een hele brave jongen. Oké. Ja, dat kan je wel vergeten Ja, als je zelf maar blijft geloven. <laughs> ja, oké jongens, dit was eh, Paul Jones natuurlijk. Uh, een man die ook uh, ja, gelinkt kan worden aan Manfred Mann, Eric Clapton, de Blues en... Nog een paar van die supergroepen uit de jaren 60. Het is een Engelsman uit 42. Portsmouth, Engeland geboren. Een Engelse zanger, acteur, harmonica-speler. En ehm, ja, hij presenteert ook nog voor de BBC het een en ander. We gaan door met uh, Freddy and the Dreamers. En eh, dat is ook weer een Engelse groep natuurlijk. Uit de merseybeat eh, tijd. de popgroep uit Manchester. En die eigenlijk in het kielzog van de Beatles Europa introk later ook in, eh, in de eh, Verenigde Staten grote succes heeft gehad. I Understand heet het nummer uit 1964 dat wij zo meteen voor u gaan draaien. Vervolgens een instrumentale groep, uh, heel erg bekend, uh, The Shadows. Uh, een instrumentale muziekgroep uit de jaren 50 van de 20e eeuw. heel erg bekend geworden als de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard. En met hele grote en bekende gitaristen als Mark Knopfler, Pete Townsend, Frank Zappa en Brian May hebben onder andere in The Shadows gespeeld. Ja, Rob, dat wist jij niet. Dat zijn wat namen, ja. Die inderdaad, ja, ja. En dan gaan we een nummer draaien dat eigenlijk een one in wonder is geweest. Het is eh, van ehm, Keith Allen Hopkins. Eh, dat zegt men waarschijnlijk niet zoveel, maar wel als ik zeg Keith West. Keith West was een... Eh, de, de, de, de zanger van Tomorrow, zo heette de, de psychedelische rockband uit 1960. En hij is bekend geworden door zijn rol in uh, A Teenage Opera. Hij zong het excerpt from A Teenage Opera. En dat eh, heeft nummer 2 gestaan in de UK Single Chart in 1967. Maar dat is pas de laatste in de rij van dit blokje van 3. I understand just how you feel. Forgot your love. It's over now, but it was grand.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 en ga zo door jongens, dat soort zaken helemaal. Ja, dat is, zijn ontzettend leuke reacties en dat eh, steekt ons echt een riem onder het hart. En daar, daar houden wij van natuurlijk. Nu luistert dus zojuist naar excerpt eh, from a Teenage Opera. Een onderdeel uit eh, de Teenage Opera van Words. En het werd gezongen natuurlijk door Ellen eh, en Keith Allen Hopkins, oftewel Keith West, een Engelse zanger uit 1943. We gaan door met The Hurt. En dat is ook een heel speciaal groepje geweest. Heb, hebben drie hits gehad. Twee in 67 en één in 68. En daar was Peter Frampton de, singer van, de zanger van. Die kennen wij wel, Peter ja. Frampton. Ja, goede muziek. Maar toen hij dus eh, wegging uit eh, de Hurt, was het ineens afgelopen. Maar ze hebben één hele grote hit gehad, in ieder geval in Nederland. En dat is From the Underworld, een hit uit 67. Ook Simon Dupree is een hele speciale. Want die ehm, ging, eh, ook een Engelsman trouwens, ook uit 47. En die zong ehm, en speelde saxofoon en trompet bij Simon Dupree en The Big Sound ook een hele grote hit gehad. Kites. Schitterend nummer, prachtige lyrics, schitterende melodie. Een grote hit geweest in 67. En als laatste van dit blokje van drie gaan we naar de Family Doc. En daar is natuurlijk ook weer het een en ander van te vertellen. Want de Family Doc was eigenlijk een, een Britse vocale groep. En die stond bekend met name om een harmonie gezang. En daar eh, is op een gegeven moment eh, Steve Roland bijgekomen. En toen ontstond er Steve Rowland en de Family Doc. Oké. En dit is een hit uit 69, eh, A Way of Life. Ook een schitterend nummer. Laat ze maar horen op. Joop, nog even één vraag. Ja. Als mensen een eh, plaatje willen horen bij eh, Golden CFM, wat kunnen ze dan doen? Ze kunnen bellen. Oké. Okay. 023 5730393. Als we het bij ons hebben, laten we het direct horen. En anders doen we het de volgende keer. Is goed. Spreken we af. Gaan we doen. 5730393. cluster, boardroom cluster, pair duster, your vintage crown. thankful for what you're giving And be good to your wife in bed You look after the art of living And don't forget you're a long time dead But when you're born it's a great big welcome When you go it's a sad goodbye with a bit in between your futures Up to you if you laugh or cry just to geniet genieten erop. Heerlijk. Ja, lekkere muziek. En platen die ik niet eens ken, hè? <laughs> ja, mooi, hè? Dat is bijna onmogelijk natuurlijk, want met jouw kennis van de muziek... Dat bedoel ik. Ja. Heel knap. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk, want ik ken ze natuurlijk. <laughs> Goed, dit ehm, was natuurlijk de Family Dog en dit was de titeltrack van het eerste album dat ze ooit gemaakt hebben. Dat werd in 1969 uitgebracht en dat heette dan natuurlijk ook A Way of Life. En dat singeltje, dat scoorde meteen nummer 6 in de UK Single Chart. En nu hebben we er weer twee speciale mensen aan dat album meegewerkt. Dat waren Jimmy Page en John Paul Jones. En die kennen natuurlijk uit Led Zeppelin. Al die Engelsen speelden elkaar gewoon lekker dat balletje toe. Kom lekker even bij mij spelen, ik een beetje mee verdienen, dat soort zaken. Ging perfect, goede muziek, prachtige muziek. En die hebben we zojuist gedraaid, The Way of Life van The Family Dog. We gaan eens even kijken, Fleetwood Mac, toch zo'n eh, een Britse band. Eh, ook met hele bekende mensen natuurlijk, Peter Green en eh, Mick Fleetwood, die stonden aan de basis van deze grandioze groep. Die hit op hit heeft gestoord en nog steeds optreedt, jawel. dat is nogal wat. vanaf 1967 toen ze begonnen zijn tot heden. En we draaien voor u zometeen Man of the World, een hit uit 69 van deze geweldige groep. Dan hebben we natuurlijk nog, eh, ook nog een Britse groep. Ik, heb eigenlijk alleen maar Britse groepen meegenomen, stiekem. Uh, Billy J. Gamer en eh, de Dakota's. Ook een, eh, een Britse zanger die een groep heeft gemaakt die British Invasion, Mercy Beat, zo'n beetje die muziek heeft gespeeld. En dat is ook een geweldige muziek. Little Children, 64. Al een hele vroege hit. En als laatste proberen we nog mee te nemen, want we hebben nog maar heel kort tijd. In ieder geval Go Now van de Moody Blues. Ja, en die hoeven eigenlijk geen introductie, vind ik. In ieder geval een hit uit 64 op. We gaan lekker luisteren, Joop. Denk het ook. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. het klokje van gehoorzaamheid, hè? Het zit er alweer op, hè, eh, ja. Joop? Ja. Tijd ehm, vliegt weer voorbij. How time flies when one has fun. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals voor deze eh, nieuwe aflevering van Golden CFM. Ik dank met name mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Rob Harms. Die eh, heel vakkundig de knoppen bewerkt heeft. Ik kan het niet. En als hij er niet was geweest, had hij vanavond geen nieuwe aflevering gehad. We gaan eruit met een eh, stukje Moody Blues. En we gaan over twee weken weer verder met een eh, nieuwe aflevering. Dat is dan 13 oktober.